uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In de Wilders beveiligd. D66-leider Pechtold wil opheldering van premier Rutte. Hij verbaast zich erover dat het nieuws over het lek via de media naar buiten is gekomen. CDA-leider Buma noemt het niet acceptabel dat de politicus die het, die het het meeste nodig heeft... een probleem blijkt te hebben in de beveiliging. De verdachte agent Faris K. wordt morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. commissaris Vanwege de verwachte storm rijden er morgen in het hele land minder treinen. Omdat er zeer zware windstoten tot 130 km per uur worden verwacht... kunnen er volgens de NS bomen en takken op het spoor vallen. Met de aangepaste dienstregeling is er volgens de NS meer ruimte... om eventuele problemen op het spoor op te lossen. Zo'n 100 buitenlandse bedrijven overwegen om naar Nederland te komen vanwege de brexit, zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW. De belangstelling is daarmee veel groter dan tot nu toe gedacht. Volgens VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer willen bedrijven niet alleen weg uit Groot-Brittannië vanwege de brexit, maar vooral omdat het proces daaromheen veel onzekerheid geeft. De politie in Frankrijk heeft twee medewerkers van Front leider Marine Le Pen opgepakt. Aanleiding is het mogelijke misbruik van EU-geld. Volgens het Europees Parlement zijn de twee mogelijk betaald voor werk dat ze nooit gedaan hebben. Le Pen zelf ontkent de fraude waarmee een bedrag van 300.000 euro zou zijn gemoeid. De poort van concentratiekamp Dachau in Duitsland staat weer op zijn plek. Het ijzeren hek met de beruchte tekst Arbeid macht vrij werd twee jaar geleden gestolen. Volgens de politie waren de dieven mogelijk neonazies. Vorig jaar vond de politie de poort terug na een anonieme tip in de stad Bergen in Noorwegen. De daders zijn nog steeds niet gepakt. Het weer bewolkt met regen en een graad of 10. In de loop van de nacht gaat de wind weer toenemen en morgen overdag stormt het langs de kust. Het blijft regenachtig en zacht, ongeveer 10 graden.